Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een vervelende opmerking, flirterige gasten of een tik op de billen. Veel jongeren die een baantje hebben in de horeca... kregen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mijn collega's van NOS Stories vroegen het aan dik 2300 jongeren onder de 18. Iets minder dan de helft geeft aan dat ze wel eens iets hebben meegemaakt tijdens het werk... achter de bar of in de bediening. Een bruiloftsfeest in Irak is vreselijk misgegaan. Er brak brand uit in de evenementenhal waar het feest was. Zeker 114 mensen zijn om het leven gekomen. Ook zijn er 150 gewonden. De brand ontstond doordat er vuurwerk werd afgestoken. Daarna zouden alle versieringen snel in de fik zijn gevlogen. En vanmiddag om twee uur wordt de klassieker Ajax-Feyenoord uitgespeeld. Die werd zondag gestaakt toen er vuurwerk op het veld werd gegooid. Daarna liep het compleet uit de hand met rellende Ajax-fans. Burgemeester Halsema zegt dat ze maatregelen eist van Ajax... voor de volgende wedstrijd met publiek, zoals het ophangen van netten. Maar daar zit niet iedereen op te wachten. Niemand wil netten. Ik heb ook de wedstrijd, de klassieke, eh, vorig jaar in de Kuip gezien op tv. Ja, dat, dat kan bijna niet. Dat is, dat is niet om aan te groeien. Het lijkt mij een goede keuze. Ja, als je ziet wat afgelopen zondag is gebeurd... dan eh, lijkt me meer dan logisch dat ze dat net gaan ophangen. Ja. De wedstrijd wordt vanmiddag dus zonder publiek afgemaakt. Het staat 0-3 voor Feyenoord met nog 35 minuten te spelen. En goed nieuws voor als je favoriete serie tijdelijk niet meer op Netflix verscheen... door de Hollywood-staking. De stakende scriptschrijvers gaan weer aan het werk. Er zijn afspraken gemaakt over meer loon... de vergoeding die ze krijgen als een film of serie op een streamingdienst komt... en het gebruik van kunstmatige intelligentie... Deze scriptschrijver ziet het als een grote overwinning. You know, there's can be a feeling that workers have very little power in the face of giant corporations. Um, but these strikes have proven that that's not true, and that when we get together, uh, you know, anything is possible. So yeah, it feels great. De staking van scriptschrijvers duurde ruim vijf maanden. De staking van acteurs in Hollywood gaat voorlopig nog wel door. En het weer nog. Vanochtend vooral in het westen mist. Daarna een prima nazomerdag met wolken. En ook behoorlijk wat zon bij 20 tot 25 graden. ZFM, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt vanmorgen niet al te veel voor.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 Het aantal daklozen is vorig jaar gedaald. Volgens het CBS waren er begin vorig jaar ruim 26.500 dakloze mensen in Nederland. Een daling van bijna 6.000 ten opzichte van het jaar eerder. Bij een bruiloftsfeest in Irak zijn door een brand meer dan 100 mensen omgekomen. De hal waar het feest was ging in vlammen op, vermoedelijk doordat licht ontvlambare versiering is gebruikt. De spitsheffing die de NS wil invoeren is voorlopig van de baan. Demissionair staatssecretaris Heijnen vindt dat het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer moeten instemmen met het plan...